Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Een Rotterdammer die in december werd aangehouden... omdat hij ervan wordt verdacht dat hij aanslagen op Joodse instellingen voorbereidde... wordt overgeleverd aan Duitsland. De Duitse justitie heeft namelijk aanwijzingen dat de man lid is van Hamas. De man ontkent dat hij daarbij betrokken is en probeert zijn overlevering te voorkomen. Maar de rechter bepaalde vandaag dat hij toch echt naar Duitsland moet. Nederlandse onderzoekers gaan een speciaal screeningssysteem opzetten voor gevaarlijke schimmels. Zo kunnen ze beter zicht houden op uitbraken. Ze zijn vooral benieuwd naar de schimmel Candida auris... die wereldwijd voor steeds grotere problemen zorgt. Mensen met een zwakke afweer kunnen daar een ernstige infectie van krijgen. In Nederland komt die schimmel nog niet veel voor. Wel liggen honderden mensen in het ziekenhuis met andere schimmelinfecties. Ruim een derde overleeft dat niet. In een Amerikaanse dierentuin is een alligator geopereerd omdat hij 70 munten in zijn maag had. Het gaat om een zeldzame soort alligator met een doorschijnende witte huid en blauwe ogen. De dierentuin denkt dat de bezoekers de munten in het water hebben gegooid voor zijn verblijf en dat het dier ze heeft opgegeten. En vanaf zondag is er een bijzondere serie te zien bij BNN-VARA. Die heet Gipsgeheimen. Gemaakt door acteur Dook van Dijk... die je kunt kennen van Soldaat van Oranje en Slimste Mens... Die ontdekte namelijk dat er een grote gipsfetish scene in Nederland is... toen hij zijn voet had gebroken. Hij had een foto van zijn gipsvoet op Instagram gezet... en kreeg toen honderden reacties van mensen die dat nogal... tja, opwindend vonden. En dat leverde dus uiteindelijk een hele videoserie op er zitten heel veel bijzondere momenten in de documentaire. Waaronder ehm, een hoofdpersonage die een coming-out doet bij zijn twee beste vrienden. En een ander hoofdpersonage die eh, krijgt zijn grootste droom die in vervulling gaat. En dat is namelijk een full body cast. Dat is echt ingegipst van teen tot hoofd. Ja, gekke huis. Ja, dat vinden sommige mensen dus lekker. Vanaf komende zondag is hij dus te zien. Je kunt hem dan op de YouTube van BNN-VARA vinden. Dan nog het weer, daar kun je ook nat van worden. Lichte regen en motregen vanavond.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 The heat salad. to play. Sunday I go to church. I get down on my knees and pray. Lord have mercy. Lord have mercy on me. A little birdie with a yellow bill hopped upon my windowsill. He said sleepy ZFM Jazz. Welkom terug bij het tweede uur van ZFM Jazz. Mijn naam is Edward Rauhorst, Mr. Brightside. De Count Basie Orchestra, die, eh, dat eh, leeft nog steeds voort... ondanks dat de Count zelf al lang geleden van ons is uh, heen, gegaan. De laatste tien jaar staat het onder leiding van de trompetist Scotty Barnard... die al drie decennia in, in dat orkest speelt. En voor het nieuwste album... De Count Basie Orchestra Swings the Blues... heeft hij een eh, keur aan blues-artiesten uitgenodigd... zoals eh, Buddy Guy, Robert Cray en Cap Moe. En net hoorde je het welbekende stemgeluid van zangeres Betty eh, Lavette. Um, dus uh, ja, zijn fraai album ehm, Count Basie Orchestra. denk je aan Count Basie, dan denk je ook alweer snel aan zijn tijdgenoot Duke Ellington. En die componeerde tegen het einde van zijn eh, eh, loopbaan en leven... nog een fraaie New Orleans suite met het nummertje Portrait of Wellman Brout. Dat was eh, zijn bassist in de jaren 30 met de vermade basloopjes. En daar ga je nu uh, naar luisteren. Duke Ellington, Portrait of Wellman Brout. hoorde dus eerst het orkest van eh, Duke Ellington uit de 1970 met een glansrol voor de bassist eh, Joe Benjamin. Ehm, en dat werd gevolgd door de Nederlandse trots, de Man Die hebben net een, eh, een nieuw album uit. De, dat heet Royal Flush, meen ik. moet ik even goed kijken. Ja, dat heette Royal Flush. En daar hoorde je het titelnummer van, Royal Flush. Dus Efraim Trujillo op tenorsax, eh, sax, eh, Rob Mostert op orgel en eh, Christrik op drums. sterker nog, die Trujillo liet een speciaal instrument, de blueshoorn, een soort van kruising tussen saxofoon en klarinet voor dit album ontwikkelen. Om wat lekkere ja, bluesy geluiden te krijgen. Uh, trio, geboren trouwens in Californië. Zijn vader is Mexicaans-Amerikaans, zijn moeder Nederlands. Um, ja, geweldige saxofonist is dat. En natuurlijk een geweldige band. Die eh, Preacher Man, die hebben hier ook nog in eh, de krocht eh, ooit opgetreden in Zandvoort. neem even wat gas terug. I've Seen the Sun van de Canadese singer-songwriter Alex Bird en de pianist Ewan Farncomb I've Seen the Sun. Nou ja, ik vandaag eh, nog niet. Het ziet er ook niet naar uit dat die nog gaat eh, komen, die zon. Maar wij brengen natuurlijk het licht in de duisternis via ZFM eh, Jazz uit Zandvoort. The stars remind me of a faraway place where a lover's lasting embrace can speed the sun. I am just like a lover led astray, thrown away today, but say I've seen the sun. Life was so grand we lived in a big fairyland, torn apart by the sun today when you left me. So, when evening shadows fall, I will stop, my dear, and I'll recall I've seen the sun. New Yorkse filmcomponist en pianist Chris Hagen is eh, ook een soort songwriter, singer-songwriter op zijn album My City, My Story. Hij beschrijft de sfeer van de Big Apple via zijn, eh, via zijn songs, instrumentale songs op dat eh, album. Hij is een grote jazzfan en eh, hij eh, eh, wist een hele fraaie band samen te stellen voor dat album... met onder meer Chris Potter op sax, John Patitucci op bas... en Ryan Cable op trombone, die hoorde je ook daarnet. Een van de topplaten voor mij persoonlijk uit 2022. Dat was het jaar dat My City, My Story dus uitkwam van die Chris Hagen komen we nu bij een eh, ja, favoriet onderdeel van, eh, van veel mensen. De Top 2024 cover-up. Ehm, waarbij we dus weer een fraaie cover openbaren van een nummer uit de NPO Top 2000 van 2023. Eh, dit keer is het eh, Suzanne in de uitvoering van Gregory Porter. Suzanne, het welbekende bekende nummer van uh, Leonard Cohen. Eh, in de uitvoering van Gregory Porter te vinden op plek 270 in de top 2024 cover-up. 24 cover up, an open body. takes you down to a place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her.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 zijn aangekomen bij een blokje gitaristen. En je hoorde eerst misschien wel een van de meest onderschatte Amerikaanse bluesgitaristen van de, van de afgelopen 30 jaar, Ronnie Earl. Die maakte faam in eh, Roomful of Blues in de jaren 80 voor een eh, solo te gaan. Maar helaas een nogal wankele gezondheid staat uh, eh, overzees toeren steeds meer in de weg. Dus moeten we het vooral hebben van zijn albums. En dit kwam van eh, zijn album Spread the Love 2010. Het nummertje Miracle. Ja, we hebben wel wat eh, miracles nodig in binnen- en buitenland eh, dit jaar. Zo lijkt het. Mm, door naar een andere gitarist. Ook zo'n onderschatte gitarist. De Amerikaanse Gaetano Letizia. Hij studeerde gitaar bij eh, Pat Martino, George Benson eh, en Joe Pass. En eh, om de zoveel jaar brengt hij erg leuke humoristische albums af. Zoals dit wat je nu gaat horen. Let Me Hop You Baby. Van het album Froggy and the Toads uit 2015. Met onder meer Mike Clark... Eh, van de Headhunters fame eh, op het drums. Let me help you, baby. Gaetano Letizia. Thank you. FM Jazz. Gaetano. Gaetano Letizia hoor dus. En om het blokje gitaristen af te sluiten... Ehm, nu, de Britse talentvolle gitarist eh, Rob Luft. 29 jaar oud is hij pas. Hij kwam in mijn vorige uitzending al eventjes voorbij. Melodieuze, eh, melodieuze moderne eh, jazz maakt hij met hele fraaie gitaarklanken. Echt iemand om in de gaten te houden. Dit komt van een van zijn eerste eh, albums. Um, Live is the Dancer heet dat, met Joe Wright op uh, tenorsax. Joe Webb, ook een geweldige pianist is dat, op ehm, <clears throat> eh, piano dus. En Tom McGrady bas en Cory Dick op drums. het nummertje Synesthesia, Rob Love. Thank you. artiest Peter Samoa. In Ghana geboren en lange tijd in eh, Rotterdam woonachtig... maakte een stormachtige carrière door. Zijn uh, debuutalbum ontving in 2022 een Edison... waarna hij een eh, contract kreeg aangeboden bij het Duitse ACT-label. Roy Hargrove en Miles Davis zijn zijn trompethelden jazz met de Afrikaanse klanken... met de invloeden van de Ghanese highlife, de Ghanese dansmuziek. Peter Samora is inmiddels een eh, wereldburger geworden, denk ik. Toert volop in binnen- en buitenland. En op vocalen hoorde je trouwens de James Brown van Ghana... Guido Ble Ambole van het eh, album Letter to the Universe Reincarnation. Ja, we lopen alweer tegen het einde van het programma. Helaas, helaas time flies als je goede muziek draait. De afgelopen weken stond de Bob Marley veel in de belangstelling in de media, <clears throat> op tv, op de radio, eh, in de krant vanwege de film, speelfilm die uitkomt. Dus ik dacht, laat ik er nog een beetje een reggae nummer ingooien Van de hand van... Ehm, eh, Tommy, eh, Thomas eh, Strutgers, oh, Tommy Tornado uit Haarlem, de saxofonist... die al vele jaren de reggae en ska met veel verve nieuw elan inblaast. Met zijn Tommy Tornado en de Clerks van het album Back on Track hoor je Dearest... Eh, voorbij, helaas. Maar volgende week zit hier eh, Alco weer bij ZFM eh, Jazz. Ehm, ik zet de playlist van vandaag op mijn blog mijngroeven.nl. Dus je hoeft niks te missen wat dat betreft. Je kunt het gewoon opzoeken wat ik allemaal gedraaid heb. Ik ga eruit op een funky note met het beste bewaardig gebleven geheim uit Duitsland. De zanger Jeff Cascaro met zijn tribute aan uh, Johnny Guitar Watson Holler.